Die verwezen oudere en kwetsbare coronapatiënten vaak niet meer door naar het ziekenhuis. Volgens de krant is mede daardoor voorkomen dat ziekenhuizen te vol kwamen liggen en mensen geweigerd moesten worden. Het zogeheten zwarte scenario. Gemiddeld zijn ouderen minder goed bestand tegen een ziekenhuisopname dan jongeren. Eerder dan 8 januari beginnen met vaccineren is onverantwoord, zei minister De Jong in de Tweede Kamer. Veel partijen vroegen zich af of het niet wat sneller kan, net als in andere Europese landen. Maar volgens de jongen is daar sprake van een symbolische start. Hij zei ook het nadrukkelijke advies te hebben gekregen om niet overhaast te werk te gaan. Medewerkers van een Belgische staatssecretaris hebben de geheime prijzen van coronavaccins op Twitter gezet. Het gaat om de zes vaccins waarvoor ook Nederland in Europees verband heeft ingetekend. Het bericht op het Twitter-account van de staatssecretaris werd na korte tijd weggehaald. Met de producent is afgesproken dat de vaccinprijzen geheim blijven. Het vaccin van AstraZeneca is met 1,78 euro per dosis het goedkoopst. Het vaccin van Moderna is met bijna 15 euro per dosis het duurst. In Nigeria zijn bijna 350 schooljongens die waren ontvoerd weer vrij, zeggen de autoriteiten. De leerlingen werden vorige week vrijdag ontvoerd uit hun school in een plaats in het noorden van het land. Een aantal van hen kon ontsnappen, maar een groep van bijna 400 scholieren bleef vermist. De verantwoordelijkheid werd opgeëist door de islamitische terreurgroep Boko Haram. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. Overdag op de meeste plaatsen droog. tot 9 tot 11 graden bij een toenemende zuidenwind. Aan de kust kan windkracht 6 komen staan.